De biljetten uit alle bijna 300 stembussen worden opnieuw gecontroleerd en geteld. Het publiek kan dat volgen. Een commissie uit de gemeenteraad besloot dinsdag tot een hertelling op advies van burgemeester Abu Taleb. De afgelopen dagen kwamen in Rotterdam onregelmatigheden rond de verkiezing aan het licht. Zo zouden mensen meer dan één keer hebben gestemd en hebben in sommige stembureaus meer mensen in één hokje gestaan. De Mexicaanse zakenman Carlos Slim is de rijkste mens ter wereld. Dat blijkt uit het jaarlijkse overzicht van het zakenblad Forbes. Hij stoot daarmee Microsoft-oprichter Bill Gates van de eerste plaats. De Mexicaan Slim heeft een geschat vermogen van 53,5 miljard dollar. Een half miljard meer dan Gates. De nummer 1 van 2008, investeerder Warren Buffett, staat op de derde plaats. Het aantal miljardairs is weer toegenomen van zo'n 800 vorig jaar naar iets meer dan 1100 dit jaar... Samen hebben ze een geschat vermogen van zo'n 3600 miljard dollar. 40% van de miljardairs zijn Amerikanen, maar hun aandeel in de lijst van 's neemt af. China levert voor het eerst de meeste niet-Amerikaanse miljardairs op de lijst. Hoogste Nederlander is Charlene de Carvalho Heineken. Met een geschat vermogen van 7 miljard dollar staat zij op plaats 103. Het Rotterdamse museum Boijmans van Beuningen gaat werk exposeren van de kunstschilder en vervalser Han van Meegeren. Onder de noemer de valse Vermeers van Van Meegeren zijn deze zomer diverse beroemde vervalsingen te zien... die Van Meegeren maakte van schilders als Johannes Vermeer en Frans Hals. Verder toont het museum de techniek van Van Meegeren en hoe zijn vervalsingen zijn ontmaskerd. Het museum Boijmans van Beuningen was in 1937 ook zelf slachtoffer van Van Meegeren. Het museum kocht een vroeg meesterwerk van Vermeer dat later een kopie van de hand van Van Meegeren bleek te zijn.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 光芒。